Michel Koenen met het NOS-journaal. HEMA schrapt alle bestellingen die zijn gedaan bij de leveranciers. Ook worden er voorlopig geen nieuwe spullen besteld, schrijft Trouw. De krant heeft een brief van de directie gezien. Het warenhuis verliest door de lockdown en de coronacrisis 10 miljoen euro per week... en blijft met veel onverkochte voorraad zitten. Het kabinet hoopt al komend weekend van het OMT een spoedadvies te krijgen over het instellen van een avondklok. Op de website van de overheid staan al details over hoe dat er mogelijk uit komt te zien. Volgens een advies uit december zou de avondklok van 8 uur s avonds tot 4 uur s ochtends kunnen gelden. Er geldt in die tijd een verbod op vertoeven in open lucht. Alleen noodzakelijke reizen zijn dan toegestaan. Premier Rutte riep gisteren de Tweede Kamer nog op om het middel niet te blokkeren... als het volgens het OMT zou kunnen helpen bij het terugdringen van het virus. Ook reizigers uit Ierland die met het vliegtuig of met de veerboot naar Nederland komen... moeten binnenkort voor vertrek een sneltest laten doen. Alleen als die negatief is, kunnen ze aan boord. verder werd al bekend dat de sneltest verplicht is voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. De maatregel is bedoeld om de verspreiding van de nieuwe varianten van het coronavirus tegen te gaan. Een negatieve PCR-test blijft daarnaast ook gewoon verplicht. En de extra maatregelen die gaan binnen enkele dagen in. En coronamelder kan alle gebruikers weer waarschuwen voor mogelijke besmettingen. Gisteren was er een storing waardoor Android-gebruikers geen waarschuwing kregen via de app. En Google heeft de storing nu opgelost. De meldingen komen alsnog binnen, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Het weer nog in het zuidwesten regen. Vannacht koelt het eh, flink af. Het is eh, lokaal min 5 in het noorden of het oosten. In het westen blijft het boven nul.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 Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me. Everybody get down with me. Grip my hips and move me.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 think you're going, it's so late, late, late. What's wrong? I said I can't stay. Do I have to give a reason? It's just me, me, me. It's what I want. don't break my you don't break mine. Don't you know?